Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de gevangenis van Herugo Waard is een gijzeling bezig. Een gevangene houdt daar twee andere gevangenen nu vast in een gemeenschappelijke ruimte, meldt NH Nieuws. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Ook is er een speciaal team van de politie bij om de situatie onder controle te krijgen. Waarom de twee gegijzeld worden is nog niet duidelijk. Er is een uitspraak in de zaak rondom de vele explosies bij een loodgieter in Vlaardingen. Een man moet een jaar en twee maanden de cel in en krijgt ook een geldboete van 26.000 euro voor zijn rol bij die ontploffingen. Beslaggever Joris van Poppel vertelt wat die precies was. Verdachte die vandaag is voordeeld, die heeft ja, de, de zetter, zoals dat heet, van dat explosief... heeft die naar Vlaardingen gebracht. Explosief is daar afgegaan en vervolgens eh, heeft de verdachte als chauffeur... degene die het explosief eh, bij het huis had neergelegd, heeft die eh, ja, helpen ontsnappen. Ja, de verdachte had ook nog geen strafblad en daarom viel de straf lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. er zijn nog vijf andere verdachten van de explosies in Vlaardingen. En de ster van het nummer Europapa blijft maar reizen. Na Brabant en Groningen heeft nu ook Friesland zijn eigen versie. De zangers brengen een ode aan een dialect. En dat doen ze door de bekendste rotonde van Leeuwarden te bezingen. In dit stadje geboren, ik vind het hier fijn. 048 Europaplein. Welkom in die stadje, geef nou even gage. Ja, de videoclip van lokale bekendheden Ricky van Dalen, Aart Lus en Ed Lip, wie kent ze niet, is op YouTube inmiddels eh, zo'n 60.000 eh, keer bekeken. Ja, best wat. Het is eh, niets bij de 16 miljoen weergaven die Joost inmiddels al met zijn origineel te pakken heeft. Het weer dan nog. Vanuit het westen wordt het steeds bewolkter en trekken er buien over. Later vanmiddag en vanavond droogt het op en is er ook meer zon bij een graad of 12.